Welcome in the show tonight, Radio 501 Blues on Sunday. I'm here for you till 10 p.m. with the finest blues you never heard. Hartelijk welkom. Het is weer zondagavond bij Radio 501 en het is weer tijd voor een fijne bluesavond met fijne bluesmuziek in Blues on Sunday. En eh, dan heb ik het over 13 december 2015. Dat is dus vandaag. En ik eh, kan je vertellen, ik heb vanmiddag die EVT-band live op een podium gehad. En zij speelde werkelijk de sterren van de hemel. En dat optreden is over twee weken te horen op eh, Radio 501 in Blues on Sunday. En dat is dan op 7 27 december om 8 uur natuurlijk. Vanavond eh, ben ik eh, bij jullie en heb ik aandacht eh, voor natuurlijk nieuwe muziek. Maar ook voor de bands die nog live komen spelen in Radio 501 Blues on Sunday. Op elke tweede zondag van de maand in Bluescafé in de Vredehof. En dat is in de Vreedhofstraat 5 in Horen. En het is nu tijd voor de blues. En ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Are you ready for the blues? De kalender gaat er richting kerstmis. En dan komt er natuurlijk de kerstmuziek van bluesmuzikant in mijn inbox. Zo ook een eh, nieuw kerstnummer van Joe Bonamassa. Het is bijna 7 minuten Christmas Boogie met als subtitel One Little Kiss. Radio 501 Blues on Sunday. eerste kerstplaat van dit jaar in Blues on Sunday. Ja, en volgen nog veel meer, want eh, volgende week dan eh, hebben we wat meer aandacht voor de nieuwe kerstnummers eh, die er aan zitten te komen. En ook de oude. Cherry Red Blues, zo heet dit nummer. Het is van Dave Elvin en Phil Elvin van het album Lost Time uit 2015. Gloedje nieuw. Luister naar Cherry Red Blues. I want you to tell everybody how you've been sending me. Now, Mama, if that's your secret, you better keep it to yourself. Cause if you tell me, baby, I'm Cause this loving proposition uh, is gonna get somebody killed. this loving proposition he's gonna get somebody killed. uitgevoerd allemaal. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. En nou gaan we luisteren naar eh, Mariella Tirotto en de Blues Federation. zij staan eh, in januari, 10 januari, op het podium bij eh, Live on Stage hier bij Radio 5 Blues on Sunday. Van de nieuwste cd is dit Playing the Game van het album Live in Concept. en de Blues Federation. Op 1 januari zijn ze live in eh, Blues on Sunday. One of These Days Home van Ines Sibben, eh, of Siboon. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Het is een nieuw album en eh, ja, dat is wel even de moeite waard om naar te luisteren. One of These Days. soul Eh, en het album heet Blues Transfusion uit 2015. Uh, Genola Blues Band, die heeft ook een nieuw album. En eh, dat album komt uit 2015 ook. Down the Line heet het en dit nummer heet I'll Never Do It Again. Genola Blues Band. Days de Blues on Sunday tot uh, eh, 10 uur vanavond. We gaan luisteren naar een nieuw album van Karen Lovely. Dat komt uit 2015. Het album heet 10 Miles of Bad Road. En het nummer heet A Better Place. so blue even op bij je plaatselijke platelaar. We gaan naar een oudje van Willy Dixon. En eh, het is een nummer wat eh, ook heel erg bekend is geworden door de Rolling Stones. Maar van de Rolling Stones was niet het origineel. We gaan luisteren naar Willy Dixon met de eh, Little Red Rooster. En we gaan naar het eh, gloednieuwe vierde album van de Dent Dirty, uitgekomen in 2015. Het heet Hoodoo Down en dit nummer is The Devil's Vacation. Magic Frankie en the Blues Disease. That's what you get. En eh, Magic Frankie staat bij ons ook op het podium live. En dat allemaal op 10 april 2016. Schrijf het in je agenda en kom langs. Dit is Magic Frankie. I said that's what you get with your bad towel, baby. For treating me the way you do. Wipe those tears from your face, darling. And you stop Well, as far as I'm concerned, woman, you and I are through. Oh, yeah. I said, that's what you get with your bad self, baby. For Running around and telling me lies. You say you want me, my love, and eh, darling. It don't use no matter how hard you try. I think it's better for us, baby, just to shake your hand goodbye. Oh, yeah. Bones te gaan luisteren. En Back of Bones die staat op 13 maart bij ons op Podium Live. Dit nummer is van hun laatste cd All uh, Lost All My Love. Hey baby, I'm in misery and I can't stop crying cause somehow my love for you Radio 501 live opname van het programma Radio 501 Blues on Sunday. Met iedere maand een andere bluesband of artiest op het Radio 501 podium. En jij kunt erbij zijn. Locatie: Café in de Vredehof. Vredehofstraat 5 in Horen. De deuren gaan open om 3 uur. De aanvang is 4 uur. De entree is 6 euro en 5 euro voor donateurs. De entree is 6 euro en 5 euro voor donateurs. Kom op tijd, want vol is vol. Kom op tijd, want vol is vol. Het radioprogramma Radio 501 Blues on Sunday wordt iedere zondagavond uitgezonden tussen 8 en 10 op jouw Radio 501. Radio 501 Blues on Sunday. Jouw bluesprogramma op Radio 5. We gaan naar eh, Walter Trout eh, van het eh, nieuwste album van Walter Trout, Battle Scars. Uit 2015, het is net een maandje oud, is dit Move On. Dat was uh, eh, te Trouwde net. We gaan nu naar een Nederlandse band. St. Louis Slim. Het nummer dat heet Desolated Track. En het komt van hetzelfde album met dezelfde naam uit 2015. Mooi album met mooie nummers erop. Echt de moeite waard. En ik wil jullie laten horen. Desolated Track, also known as Joop. I see your trouble. do I made a choice, This was going on. gaan naar de laatste plaats van dit uur. Dan gaan we er even tussenuit voor het nieuws en de boodschappen. En dan zijn we zo in de tweede uur weer bij jullie terug. Dus blijf lekker bij. Dit is Theresa James. She's got the back. Mijn naam is Michael Kames. Goedenavond. In Groningen is een begin gemaakt met het verstevigen van huizen die kunnen instorten bij zware aardbevingen. Dat gebeurt onder meer in Loppersum. Het gaat om een proef waarmee bepaald moet worden wat de beste manier is om de huizen te verstevigen en tegelijkertijd energiezuinig te maken. In totaal worden er 150 woningen verstevigd. In een meer nabij San Bernardino in de Verenigde Staten heeft de FBI verschillende voorwerpen uit het water gevist. Wat voor items het zijn, wil het niet kwijt. Duikers deden er onderzoek naar informatie die bekend is geworden na de recente schietpartij in San Bernardino. Bij die aanslag gepleegd door een geradicaliseerde moslim en zijn vrouw kwamen 14 mensen om het leven. Een Russisch patrouilleschip heeft op de Egeïsche Zee waarschuwingsschoten gelost richting een Turks schip. Volgens Rusland zou er geen communicatie mogelijk zijn geweest met het Turkse schip wat recht op het Russische schip afvoer. De schoten zouden volgens Rusland zijn gelost om een aanvaring te voorkomen. Het Russische ministerie van Defensie heeft na het voorval contact gezocht met de Turkse ambassade om het incident te bespreken. Dan kijken we nog even naar het weer. In de loop van de avond trekt vanuit het zuiden bewolking over het land waarbij lokaal een bui kan vallen. Tijdens opklaringen koelt het echter met name in het noordoosten nog flink af, lokaal tot 2 graden. In de rest van het land blijven de minima steken rond de 6 graden. Donderdag bewolkt met later op de dag vanuit het zuiden zonnige periodes. Het wordt dan rond de 8 graden. En tot zover het nieuws. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. is Radio 501. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. Christmas time in the country. Mama, kids, and me. I'm so glad to be home with him. Oh, decorating a Christmas tree. I've missed so many Christmas. I've spent a few alone. Now I thank God for spending, spending my Christmas here at home. all the gifts have been given. Got my children on my knees. The biggest smile in Louisiana. It's Christmas time in the country. I'll be gone. I thank God for being with them. To spend my Christmas back home. Oh, Merry Christmas, y'all. on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Blues on Sunday. Welkom in de second hour of Radio 501 Blues on Sunday. I'll be with you till 10 p.m. Central European Standard Time. Welkom terug allemaal in het tweede uur en ik ben er tot 10 uur vanavond. En in dit uur heb ik nog mooie bluesmuziek. Vandaag hebben we de JVT-band live on stage eh, gehad. En die eh, concertregistratie eh, kun je horen op zondagavond 27 december van 8 tot 10. we zijn er weer op weg naar kerstmis en ik wil daar in deze Blues on Sunday niet aan voorbij gaan. Daarom ben ik dit tweede uur begonnen met Christmas Time in the Country van Kenny Neal en de tweede plaats in de tweede uur is ook een kerstsong. En die is van de legendary Tiger Man. En die heet Fuck Christmas, I Got The Blues. Radio 501 Blues on Sunday. Yeah, 25th of December 1971. Got me some homemade beautiful shoes. 11 years later, baby, 1982. I was 12 years old and still I had the blues. It's falling free, baby, now I'm pretty free. I'm expecting some good jazz, baby, hanging on that tree. radio niet draaien hoor. Dat fuck zou dan toch echt weggepiept moeten worden als je dit zou willen draaien. Voor de liefhebbers van Caroline Wonderland. Ze was laatst eh, in Horen. Daar speelde zij in Huis Verloren. Uh, Caroline Wonderland heeft de plaat gezet. Het eh, bekende nummer Dust My Broom. Deborah Coleman heeft ook een nieuw album uitgebracht dit jaar. Ehm, alhoewel, het is waarschijnlijk een verzamelaar, want het heet The Essential Deborah Coleman. Het nummer heet Traveling South. alweer uit 1998 en ze is op het ogenblik 59 jaar oud inmiddels alweer. Deborah Coleman. Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. is Radio 501. I know you've been hurt by somebody else. tell by the way that you carry yourself. And if you'll let me, here's what I'll do I'll take care of you. you see, I know just what you're going through. And if you let me, here's what I'll do I'll take care of you. You won't ever have to worry. standing here beside you to dry your weeping eyes. So, darling, tell me. That you'll be true. Cause there's no doubt in my mind know just what I want to do. And just as sure as one and one is two, I take care of you. Oh, it's true. I just take care of you now, darling. I just wanna take care of you. Simon. En ik heb in het eerste uur ook al een, een nummer van hem gedraaid van hetzelfde album uit 2015. Granola Blues Band. Daar heb ik in het eerste uur ook wat van gedraaid. Dit is ook een album uit 2015. Het nummer dat heet She Got Me Now. Stockholm treffen we Patrick Jansson Band. Die komt daar vandaan. Die heeft in 2014 een album uitgebracht onder de naam Here We Are. En van het album heb ik eh, een nummer uitgekozen en dat heet Here I Am. betekent dat we nog een eh, half uurtje te gaan hebben. En eh, half negen, gewoon mij, het is half tien geworden. We hebben nog een half uurtje te gaan tot tien uur. En dan zit het er allemaal weer op voor vandaag. Maar we gaan eerst even lekker luisteren naar de Levy Dwellers van het album Leveling Up 2015. Eh, Dit is de Empress of Big Willies. is dus waarschijnlijk een, een borstetientje of zoiets. Nederlandse band. Dus je zal ze hier en daar wel in Nederland tegenkomen op uh, bluespodia of festivals. En dan is dat de moeite waard om even live te gaan luisteren. Eh, Real Real Voya, ja, dat is natuurlijk een, eh, een nummer van Johnny Guitar Watson. En die heeft het op de plaat gezet. En het is toen ontzettend bekend geworden, ook in de popscene, Terwijl het eigenlijk toch niet echt pop is wat toch meer in de blueshoek eh, thuis hoort. Eh, Sean Pitman eh, had dat begrepen. En die zei, ja, dat is een mooi nummer. Dat ga ik ook eens op de plaat zetten. En dat heeft hij gedaan in zijn, nieuw, op zijn nieuwste album. Hier is Real voorjaar uit 2015. Wanna buy a new car But the price ain't right bite. They're making milk out of powder. Yeah, they are. Got the babies crying. Poor kids, they don't know what that stuff is. The rent's going up higher. Yes, it is. Got the parents lying troubles away. Dance to the music that the DJs play. Well, alright. And then the lights come on. Yeah. Like you knew they would. You go home and face the music that don't sound too good. Shelter. Ik ben er met Blues on Sunday tot 10 uur. Dit is de Mule Newman Band, Surfing in the Rain. Uit 2015. Hey bro, you going surfing today? Ah, dude, there's a big storm brewing. Bro, I gotta catch a few rides before it hits. zijn twaalfde jaar als beroepsmuzikant. En nu dus een heel eind op weg met deze band. Eh, we komen bij Barrelhouse. Die uh, timmert al 40 jaar aan de weg hier in Nederland. Met hun eh, band en hun muziek. altijd in dezelfde samenstelling. dit nummer heet Midnight, Midnight Hour Blues. Dat is wel toepasselijk zo vlak voor tienen. En dat komt van het album Vintens Blues. En ze staan in juni bij ons op het podium live. And in the wee midnight hour Before the break of day komen we nu bij Danielle Nicole. Ook een gloednieuw album. Het album heet Wolf Den. En dit is Easing Into The Night. Ook toepasselijk. Used to her when sun went down. No one to talk to, no one around. Used to walk these old streets. Just trying to put myself But now. I'm easing into tot en met juni maakt Radio 501 live opname van het programma Radio 501 Blues on Sunday. Met iedere maand een andere bluesband of artiest op het Radio 501 podium. En jij kunt erbij zijn. Locatie: Café in de Vredehof, Vredehofstraat 5 in Horen deuren gaan open om 3 uur. De aanvang is 4 uur. De entree is 6 euro en 5 euro voor donateurs. De entree is 6 euro en 5 euro voor donateurs. Kom op tijd, want vol is vol. Kom op tijd, want vol is vol. Het radioprogramma Radio 501 Blues on Sunday wordt iedere zondagavond uitgezonden tussen 8 en 10 op jouw Radio 501. Radio 501 Blues on Sunday. Jouw bluesprogramma op Radio 501. En we zijn er dus iedere zondag van 8 tot 10 gewoon met een eh, radioprogramma. Met heerlijke bluesmuziek, nieuwe muziek en ook eh, muziek uit Nederland vandaan. En natuurlijk ook de live eh, on onstage middagen. En dat altijd op de tweede zondag. we komen bij de laatste plaat van vanavond. En die is van Poppa Chubby. En die heet Universal Breakdown Blues. So this will be the end of Radio 501 Blues on Sunday for tonight. And next week I'll be back with blues and Christmas blues. We zijn aan het eind gekomen van Blues on Sunday van 13 december 2015. Volgende week zondag 20 december, dan ben ik er natuurlijk weer om 8 uur met een kerstverse Blues on Sunday. Met weer een selectie blues uit binnen- en buitenland en natuurlijk ook weer wat kerstblues, zo vlak voor uh, kerstmis. Voor ik ga afsluiten, nu eerst nog even een paar mededelingen. Als je Facebook hebt, dan kun je de eh, Blues on Sunday Facebook like page vinden met de naam Radio 501 Blues on Sunday. Ga er even heen en klik op like. En ik ben te vinden op Twitter en op Facebook onder de naam RWD 501. En dat geldt ook voor Radio 501 maar dan onder de naam Radio 501, oftewel Radio 501. En voor de rest kun je natuurlijk terecht op onze homepage www.radio501.nl. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering van Blues on Sunday van 13 december. Ik heb eh, weer genoten van jullie aandacht en ik hoop jullie volgende week zondagavond weer te ontmoeten bij de radio om 8 uur.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 The blues verlaat jou niet. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek.